Gestart. Jobboot met het NOS-journaal. Bisdommen en op de hoogte van seksueel misbruik door geestelijken, maar adequaat optreden door de kerk bleef uit. Ook was er te weinig aandacht voor de slachtoffers. Dat zegt de commissie Deetman in zijn eindrapport over het seksueel misbruik in de kerk na de oorlog. Deetman schat dat er tussen de 10 en 20.000 kinderen zijn misbruikt en heeft de namen van ruim 800 daders kunnen achterhalen. Ruim 100 van hen zijn nog in leven. Omdat seksueel misbruik niet alleen in katholieke instellingen voorkomt, vraagt Deetman de overheid een plan van aanpak op te stellen om jongeren te beschermen. Europol heeft bij een grote operatie tegen de verspreiding van kinderporno 112 mensen gearresteerd. Het totaal aantal verdachten is met 269 nog veel groter. Er werden in 22 landen invallen gedaan, waaronder Nederland. De leiding van de actie met de naam Icarus lag bij de Deense politie. Europol spreekt van enorme hoeveelheden kinderporno van de meest extreme soort. De verdachte gebruikte de nieuwste technieken om afbeeldingen en films uit te wisselen. Alleen al bij een verdachte uit Zwitserland werd 120 terabyte aan materiaal gevonden. China heeft de regels voor sociale media aangescherpt. Gebruikers van microblogs moeten zich voortaan registreren onder hun eigen naam en hun persoonsgegevens opgeven. Ook is het verboden om aan te zetten tot illegale bijeenkomsten. De regels zijn vooral gericht tegen de populaire website Weibo. Die website lijkt op Twitter en heeft zo'n 250 miljoen gebruikers. De Chinese overheid hoopt de sociale media met de nieuwe regels beter onder controle te kunnen houden en grote demonstraties te voorkomen. Ex-Transavia-piloot Julio Potsch wil in Nederland worden berecht. In Argentinië moet hij nog jaren wachten op een proces. Argentinië verdenkt Potsch ervan dat hij in de jaren 70 heeft meegedaan aan de dodenvluchten... waarbij tegenstanders van het militaire bewind boven zee uit een vliegtuig werden gegooid. Het weer regen en vooral in het oosten en noordoosten kans op natte sneeuw. Het wordt 3 tot 7 graden. In het weekend blijft het wisselvallig met geregeld winterse buien. Dit was het NOS. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. In de Randstad staat een file op de A20, hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 2 kilometer.